Vijf uur. Jeroen van Kam met het NRS Journaal. Onderhandelingen is besloten Griekenland opnieuw een miljardenlening te geven. Athene heeft genoeg hervormingen doorgevoerd om daarvoor in aanmerking te komen, zei minister Dijsselbloem, die als voorzitter van de Eurogroep de gesprekken leidt. Afgelopen donderdag loodste de Griekse regering nog nieuwe bezuinigingen door het parlement om de leningen mogelijk te maken. Maandag wordt 2 miljard euro overgemaakt aan Athene, later gevolgd door nog eens 10 miljard. Het reddingsprogramma voor Griekenland omvat in totaal zo'n 86 miljard euro. Op de Krim is een grote stroomstoring aan de gang. Volgens het officiële Russische persbureau TAS is een aantal hoogspanningsmasten opgeblazen. Of de masten echt zijn gesaboteerd en wie erachter zit is nog onduidelijk. In een groot deel van de Krim is de stroom uitgevallen. Daardoor zouden 2 miljoen mensen zonder elektriciteit zitten. Ziekenhuizen zijn aangesloten op de noodstroomvoorziening. Voor het eerst sinds het bloedbad in de Parijse Le Bataclan vertellen leden van de band Eagles of Death Metal over wat er die avond is gebeurd. Op de website van mediabedrijf Vice is een video te zien met fragmenten uit het interview. Ergens in de komende dagen publiceert Vice het complete gesprek op de site. In het fragment vertellen de bandleden onder meer dat de schutters waren doorgedrongen tot hun kleedkamer, waar fans naartoe waren gevlucht. Bij de aanslag in Le Bataclan kwamen 89 mensen om het leven. Een stukje papier is uit de derde eeuw na Christus... met erop een Griekse tekst uit het Nieuwe Testament... stond te koop op veilingsite eBay. Het openingsbod was 99 dollar. Een deskundige wist de verkoper ervan te overtuigen... het van de site te halen en te laten onderzoeken. De wetenschapper maakte vandaag bekend dat het gaat om zes regels... uit het begin van het evangelie van Johannes. Op de andere kant staat een onbekende christelijke tekst. Het weer, van in het westen van het land veel regen vandaag. In het oosten blijft het droog, met geregeld zonneschijn. Het is met 7 graden wel koud. Komende avond en nacht nemen de buien af en komen er meer opklaringen voor.